En in Europa wordt veel diesel gemaakt uit Russische olie. Vooral kleine pomphouders maken zich zorgen over het tekort, zegt verslaggever Rob Koster. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat die kleine zelfstandige pomphouders... die niet onder een bepaalde merk, grote merknaam opereren... afhankelijk zijn van of ze die olie en diesel ergens vandaan krijgen. Die produceren dat niet zelf. De branche denkt dat er de komende maanden op sommige plekken... geen diesel meer te krijgen zal zijn. In Hoorn is vanmiddag een jongen van 14 neergestoken bij een middelbare school. Volgens NA Nieuws gebeurde dat tijdens een ruzie... net buiten het schoolplein op de rokersplek. Er zouden eerst wat klappen zijn uitgedeeld, daarna werd een mes getrokken. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. De zon is inmiddels onder en Den Helder heeft een record te pakken. Er zijn tot nu toe 2196 zonuren geweest in de plaats in Noord-Holland. En het was sinds 2003 niet eerder zo hoog. En er zijn nog twee maanden te gaan dit jaar. In de zoektocht naar de perfecte kandidaat voor een baan gebruiken bedrijven ook algoritmes. Maar laat je computer een match maken tussen een cv en een vacature... dan krijg je te maken met vooroordelen. Zo blijkt het onderzoek dat vrouwen vaker zorgbanen aangeboden krijgen... en vacatures met een lager salaris. Het onderzoeker vertelt ook dat ze door twee algoritmes te combineren... probeerden dat seksisme uit te schakelen. Eentje probeert nog steeds de beste match tussen cv en vacature te vinden... maar het tweede algoritme kijkt mee met het eerste en geeft strafpunten als het denkt dat vrouwen anders dan mannen behandeld worden. In ons onderzoek zorgde deze combinatie ervoor dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen vrijwel geheel verdween. Alleen gaat het nog wel even duren voordat de twee algoritmes tot één goed werkend gemixt kunnen worden. Het weer vanavond droog en het is vrij helder.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort wel 10 minuten tijdverlies tussen in Muidenberg en Hilversum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen iets minder dan 10 minuten oponthoud. De N247 is wat drukker van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland.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 Oh, you nasty boys. I don't like no nasty girl. I don't like no nasty food. yeah. The only nasty thing I like is nasty groove. Well, this one did Thank you. ik me ook vol gaat sowieso vanavond overdoen.